Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De naam van de man die wordt verdacht van de aanslag op de Britse parlementariër David Ames... is Ali Harbi Ali, dat meldt Sky News. Volgens de nieuwszender was de 25-jarige Brit van Somalische afkomst... niet bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij werd opgepakt op de plaats van de aanval, een kerk... waar Ames was voor een bijeenkomst met inwoners van zijn kiesdistrict. De Britse politie ziet de aanval als een terreurdaad. In Rome hebben tienduizenden mensen vandaag gedemonstreerd tegen neofascistische groeperingen in Italië. Het protest komt een week na een betoging tegen de invoering van de verplichte coronapas op de werkvloer. Rechtsextremisten grepen dat protest aan om een vakbondskantoor binnen te dringen en vernielingen aan te richten. Op La Palma zijn de afgelopen dagen nog eens honderden panden verwoest door de aanhoudende stroom lava. In totaal zijn er tegen de 2000 panden opgeslokt. Sinds middernacht zijn er opnieuw lichte en middelzware aardbevingen geweest. Dat toont volgens vulkanologen aan dat de vulkaanuitbarsting onverminderd aanhoudt. Archeologen hebben na 25 jaar weer een slachtoffer gevonden van de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 na Christus. Het skelet werd ontdekt bij opgravingen in Herculaneum, de stad die met het nabijgelegen Pompei door de uitbarsting werd bedekt onder een hete aslaag. Om meer te weten te komen over de vondst wordt een groot stuk lavasteen met daarin het skelet uitgehakt en naar een laboratorium gebracht. Voetbal dan. Ajax heeft een overwinning geboekt op Heerenveen. De koploper van de eredivisie won met 2-0. Feyenoord speelde met 2-2 gelijk tegen RKC Waalwijk. En Go Ahead Eagles heeft de Overijsselse derby tegen Heracles gewonnen. Met 9 man werd het 4-2 voor Go Ahead.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 I remember house when house was done in the house. I remember house when it was the spiritual thing. It, it, it, it was the spiritual thing. 60s. I remember house before house from the roots of house. I remember house when house was soul music and R&B, before house was disco. Before, before house, before house was disco. Go, go, go, go, go, go. coming home Everything is gonna be fine. Please come home. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me Zed Radio.